Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De man die in 2006 in Venray zijn vrouw met een schroevendraaier doodstak... is in tweede hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel. De man stak zijn vrouw meer dan 70 keer met de schroevendraaier... en sneed haar keel door met een mes. Hij kreeg eerder al 15 jaar cel opgelegd, maar in hoger beroep werd hij vrijgesproken. Van de Hoge Raad moest dat hoger beroep over... omdat de vrijspraak niet goed was gemotiveerd. Het Hof oordeelt nu dat de man zijn vrouw met voorbedachte raden heeft gedood. Inwoners van Schotland kunnen in de herfst van 2014 bepalen of ze onafhankelijk willen worden van het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier Cameron en zijn Schotse collega zijn het eens geworden over een referendum daarover. Beide partijen willen dat er een eenvoudige ja-nee-keuze komt. Eerder werd ook nog gesproken over toevoeging van een tussenvariant... waarbij Schotland meer autonomie zou krijgen, maar die optie is nu van tafel. Aan het referendum mogen alle Schotten vanaf 16 jaar meedoen. De Europese Unie heeft de sancties tegen Iran aangescherpt. De ministers van Buitenlandse Zaken zijn het erover eens geworden. De EU beschuldigt Iran ervan te werken aan kernwapens. De nieuwe sancties zijn onder meer gericht op de Iraanse bankensector en de olie- en gassector. Gesprekken met Iran over zijn nucleaire programma hebben de voorbije maanden niets opgeleverd. De sancties moeten Teheran dwingen tot nieuwe gesprekken en concessies. Bij een brand in het Britse Essex zijn vannacht vier kinderen en hun moeder omgekomen. Een meisje van drie ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken. De brand begon op de benedenverdieping van een rijtjeshuis toen het gezin boven lag te slapen. De vrouw en drie van haar kinderen kwamen ter plekke om. Het zou gaan om twee jongens van 6 en 13 en een meisje van 11. Een kind van 9 stierf later in het ziekenhuis. Het weer, stapelwolken, maar ook af en toe zon. Het is zo'n 13 graden. Vanavond en vannacht buien in het noordwesten. Morgenochtend volop herfst, regenachtig en een stevige zuidwestenwind. In de middag ook nog wat zon en het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen eh, Knoopend Eemnes en Eembrugge 3 kilometer. Bij Amsterdam op de A10 Ringwest richting Zaanstad voor Knoopend Koenplein 2 kilometer. 3 kilometer op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt de Brechtseplein 5. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam Centrum 2 kilometer. 2 kilometer staat ook op de A27 op Breda richting Gorkum voor knooppunt Gorkum. En richting Breda voor de brug bij Gorkum staat 3 kilometer file. De langste op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam na een ongeluk tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloes. 14 kilometer file. De weg is wel weer vrij. En op de N14 de Den Haag richting Leidsendam 2 kilometer tussen Den Haag-Mariahoeven en Leidsendam.